Jobboots met het NOS-journaal. Steeds meer Nederlanders maken ze de economie. Meer dan 40% verwacht dat het slechter zal gaan de komende tijd. Begin dit jaar was een kwart negatief over de economische toekomst. Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat Nederlanders zich ook druk maken over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De kwaliteit van de gezondheidszorg is ook een belangrijk punt van zorg. Veel ondervraagden noemden specifiek de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. In Birma heeft de regering onverwacht besloten de bouw van een dam door een Chinees bedrijf op te schorten. Het stilleggen van de bouw is opvallend. China is de belangrijkste strategische partner van het internationaal geïsoleerde Birma. De pro-democratische oppositie en milieuactivisten hadden tegen de waterkrachtcentrale in het noorden van Birma geprotesteerd. Ze zijn bang voor onder meer de ecologische gevolgen en de gedwongen verhuizing van zeker 12.000 mensen. De burgemeester van de Utrechtse gemeente De Ronde Veen is opgestapt. Burgemeester Burgman heeft die beslissing genomen naar aanleiding van een dreigende strop bij twee grote bouwprojecten in Wilnis en Meidrecht. De gemeente dreigt daar 15 miljoen euro mis te lopen. Burgman vindt dat ze eerder een onderzoek had moeten instellen en trekt daar haar conclusies uit. Staatssecretaris Steven wil niets veranderen aan het systeem van verklaringen omtrent het gedrag. Volgens de Tweede Kamer komt het relatief vaak voor dat jongeren vanwege een vrij licht vergrijp niet zo'n verklaring krijgen, terwijl ze die wel nodig hebben voor een baan of een stage. Teven zei dat het in de praktijk wel meevalt. Hij wil jongeren beter voorlichten. Cabaretier Herman Vinkers krijgt dit jaar de Groenman Taalprijs. Dat is bekendgemaakt door het genootschap Onze Taal. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een mediapersoonlijkheid die op een goede en creatieve manier met het Nederlands omgaat.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 Dat is meteen ook de langste file. A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsberg en Bunnik 4. En de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk onderaan de afrit Moordrecht op de N456. Die N456 is de hoogte van de A20 dan ook in beide richtingen dicht.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 U hoorde blues en dat was een gejam van geen weerga. En het werd in 1944 in Los Angeles opgenomen. Ik hou van dit soort live optredens. Vooral als er zeer geïmproviseerd wordt. En dat werd het. Want u kon getuige zijn van een prachtige solo's eigenlijk van de pianist Nat King Cole met Les Paul op de gitaar. En verder hoorde u nog Johnny Miller op bas, Lee Young op drums, J.J. Johnson op de trombone, Illinois Jacket en Jack McCree op de tenorsax. Dat was een bezetting en ik heb eh, deze cd in mijn handen. Er staan nog meer prachtige nummers op. Maar ik ga uw aandacht vestigen op een concert wat gaat komen. En dat is komende week. En dan... Eh, hebben we hier in huis de bekende Amerikaan Scott Hamilton. En het is eh, eigenlijk een compliment aan de organisatie van eh, deze jazzmiddag hier in de Krocht in Zandvoort. Want Scott Hamilton is in town. En hij wordt natuurlijk begeleid door het trio Johan Clement. Met Johan Clement op het piano, Erik Timmermans op de bas en Frits Landersbergen op de drums. Het begint het hele feest zondagmiddag om half drie en de toegang, u gelooft het niet, slechts 15 euro. En komt u met de auto, geen probleem in Zandvoort tegenwoordig. Want er is een prachtige ruime parkeergelegenheid door de nieuwe parkeergarage. U stapt zo praktisch van de parkeergarage bijna zo de krocht binnen. Nou, wat willen we nog meer? We gaan eens even luisteren naar Scott Hamilton. Want ik heb een prachtige plaat, een echte LP. En die heb ik op de draaitafel liggen. Ik loop nu naar de pick-up toe. Die staat in de hoek. We gaan luisteren naar Scott Hamilton met een heerlijk nummer. dat is Wrap Your Troubles in Dreams. Thank you. drip from leaves than I recall do Except perhaps in spring But I should never think of spring For that would surely break my heart Into met Chad Baker. Eerst zang en daarna instrumentaal. En daartussendoor ook nog Eric Truffaut met zang van Sophie Hunger in het nummer Let Me Go. En onze Haarlemse Sven Duif met het nummer Hold On. Ik was een van de eerste die de eerste cd van eh, Amy Winehouse kocht. En die is getiteld Frank. Met een aantal heerlijke, grove, zelfgeschreven nummers. Maar daar zijn er niet zoveel van die je op de radio hoort. Het begint met een eh, introotje en dan Stronger Than Me. U heeft haar wel herkend natuurlijk met People Get Ready, There's a Train Coming. En daar komt nu een trein aan. Dan heb ik het over Louis Armstrong en his All Stars. Het nummer wat we gaan draaien, vinyl is het. Hij staat op de draaitafel. Ik ga hem zo starten. Is St. Louis Blues. sun go down Yes, I hate to see that evening sun go down Cause it makes me feel like I'm on my last go round tomorrow like I feel today. Yes, feeling tomorrow like I feel today. strong, blow so nice and high. I've been to the gypsy to get my fortune told. Yes, been to the gypsy to get my fortune told. Because the gypsy knows crazy about my jelly roll. Yeah. went to the gypsy, she had fortunes all over the place. I'm telling you. Yes, the gypsy had fortunes all over the place. But when she looked in my hand, she slapped me right in the face. <laughs> built so fine. Who said that? Say I ain't good looking. Baby, I ain't built so fine. I'm worried about what's on your mind. Eh, but all the boys like me, cause I take my time. That's the trouble now. I'm gonna grab me a picket off somebody's fence. Wait a minute now, wait, don't go berserk now, wait a minute. What was that? Uh, a little picket off somebody's fence. I'm gonna whip you all over your big head until you learn some sense. <laughs> Take it, tell was En de bezetting nog even, want de zangeres is Welma Milton. En daar is Louis Armstrong ook nog een periode mee getrouwd geweest. Louis Armstrong natuurlijk zang en trompet. Barney Bickert op de klarinet. Trummy Young op de eh, tenor. Billy Carr op piano. Arvel Shaw de bas en Bert Deems op de drums. En dan hebben we het over een periode in 1954. We gaan eh, naar een nummer toe dat in vele vertolkingen te horen is geweest. Take the A-Train, u kent hem wel. Maar op het laatst dan denk je, ja, dat heb ik wel eens gehoord. Maar deze uitvoering is van grote klasse. En ik eh, vind het echt wel leuk om eh, aan te kunnen kondigen dat, dat dit een, een opname is van 3 minuten en 33 seconden van een voor mij totaal onbekende dame, Nikki Janowski met Take the A-Train. E Oh. Smith eindigt dit programma van 2 uur van Jess, U krijgt hem volgende keer van mij nog te goed, uh, Take the A-Train. Want er werd een heel ander nummer gedraaid en dat was Seven Nation Army van Bel Oncle Soul. En we gaan er nu heerlijk uit met de swingende Jimmy Smith. Ik wens u nog een hele prettige dag toe. said you love me my said you love me when bed. Mama, you were drinking your wine like that, talking all out your head.